Thomassen met het NOS-journaal. Na dreigementen van president Trump zijn de olieprijzen verder gestegen. De prijs van een vat Brentolie steeg aan het begin van de nacht tot boven de 111 dollar. 40 dollar meer dan voor de oorlog. Om de prijs weer fors te laten dalen moet er wat gebeuren met de vraag... zegt energie-expert Jillis van den Beukel. Dan moet vroeger of later toch eh, de vraag eh, naar beneden. En hoe hoeverre wordt dat eh, simpelweg marktwerking... van ja, hele hoge prijzen leiden ertoe dat mensen eh, minder eh, olie en met name olieproducten, want daar is de krapte het grootste eh, gaan gebruiken. Trump dreigt de Iraanse energieinfrastructuur aan te vallen als Iran niet voor morgenavond de straat van Hormuz opent. Een Ghanese is in Abu Dhabi licht gewond geraakt door brokstukken van een raket. Die was door de luchtafweer van Abu Dhabi uit de lucht geschoten... en stortte neer op een bedrijventerrein in de Golfstaat. Het is niet bekend waar de neergehaalde raket vandaan kwam... maar de afgelopen weken heeft Iran veel aanvallen op buurlanden uitgevoerd. In Nijmegen is vannacht een straat in de binnenstad urenlang ontruimd geweest... na de vondst van een verdacht pakketje. Een dakloze man vond een tas met daarin zwarte staven... die met tape aan elkaar waren vastgemaakt. Er staken ook wat kabeltjes uit. De man waarschuwde beveiligers in de buurt, maar werd aanvankelijk niet geloofd. Uiteindelijk gebeurde dat wel. En de agenten die toevallig langs reden schakelden de explosieve opruimingsdienst in. Na uitgebreid onderzoek bleek dat er in de tas een accu zat die was bewerkt... waardoor die op een explosief leek. De accu is meegenomen. Vanwege een gepland optreden van de Amerikaanse rapper Kanye West op een festival in Londen trekken twee sponsoren zich terug, onder meer de hoofdsponsor Pepsi. De rapper ligt al jaren onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. De Britse premier Starmer noemde de komst van West zeer zorgwekkend.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 So who the hell are you to say we? I never would have made it, babe. If you needed love, well then ask for love. Could have given love, now I'm taking love. And it's not my fault, cause you both deserve what's coming now. So don't say your word. Ain't but wrong, caught you in the morning with another one. like a deer to love. sound. It goes so easy with that rain falling down. I think a tropical vacation this year might be the answer to this hillbilly beer. And voila, and i still got the blues for you. van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS, Iran en een groep regionale bemiddelaars doen een uiterste poging... om alsnog een tijdelijk staakt het vuren te bereiken. President Trump dreigt vitale infrastructuur van Iran aan te vallen... als dat land de straat van Hormuz niet voor morgenavond opent. Werkgevers en werknemers zijn niet blij dat het kabinet de arbeidsongeschiktheidspremie gebruikt om gaten in de begroting te dichten. In het arbeidsongeschiktheidsfonds zit een reserve van zo'n 39 miljard euro. Toch wil het kabinet de premie nog verder verhogen. Gisteravond zijn vooral in het noorden en oosten weer paasvuren ontstoken. Rond het Overijsselse Holte streden buurtschappen om de titel Mooiste Paasbult. Winnaar was dit jaar Espelo. Het weer, veel zon, vanmiddag wat bewolking en droog bij 9 tot 14 graden. Dit is ZFM. I know you to stay in bed, but it's light outside. It's light outside. No, I'm gonna stay know you wanna Jenny, you are crazy.